Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat niet ten prooi moet vallen aan een verkiezingsstrijd. Dat zei hij in de Tweede Kamer in het debat over de situatie die is ontstaan nu het Kamerlid Brinkman uit de PVV is gestapt. Volgens Rutte zouden verkiezingen slecht zijn voor de economie en voor Nederland. Hij benadrukte dat het urgent is om het land uit de crisis te halen. Volgens hem is de samenwerking binnen de coalitie nog steeds effectief. Als VVD, CDA en PVV het in het katshuis eens worden over extra bezuinigingen... dan verwacht Rutte dat die voorstellen het zullen halen in de Tweede Kamer. Brinkman onderschreef dat. Hij zei dat hij zich niet kan voorstellen dat hij tegen de bezuinigingen zal stemmen. Hij zal wel een motie van D66 steunen waarin staat dat het PVV-meldpunt over Midden- en Oost-Europeanen mensen wegzet. De schutter die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk zeven mensen heeft doodgeschoten kan opnieuw toeslaan. Daarvoor waarschuwt de openbaar aanklager in Toulouse. Volgens de aanklager is de dader een extreem vastberaden persoon die altijd op dezelfde manier handelt en zijn daden van tevoren plant. Uit onderzoek blijkt dat alle slachtoffers van dichtbij door het hoofd zijn geschoten. Het Franse OM zegt dat er sprake is van terrorisme. De politie heeft ongeveer 200 rechercheurs en agenten naar Toulouse gestuurd. Ook staat er een antiterreureenheid paraat. Een aandeel Ziggo kost morgen op de beurs 18,50 euro. Het kabelbedrijf heeft dat bekendgemaakt aan de vooravond van de beursgang. Eerder had Ziggo gezegd dat de prijs tussen de 16,50 en 18,50 zou liggen. Het is dus het hoogste bedrag geworden. Volgens Ziggo komt dat door de enorme belangstelling. Ziggo is het grootste kabelbedrijf van Nederland. Vanaf morgen wordt ruim 20% van de aandelen op de beurs verhandeld. Met een totale waarde van ruim 800 miljoen euro. Het is de grootste beursgang in Nederland sinds die van Delta Lloyd in 2009. Het weer, vannacht blijft het droog met lokaal kans op een mistbank, minima rond 3 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 12 tot 16 graden. Dit was het en... Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files.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 Dream a dream of me. Of a lazy river where that robin song shade of a tree Michael Bublé. Up a Leisure River. Een heel oud nummer, een New Orleans nummer. Gezongen door deze jonge Canadese zanger in opkomst. Al lang niet meer, maar eh, deze jonge zanger in het tweede uur van ZFM Jazz. Het eerste uur luisteren u naar de muziek van Fred Koonsberg. Die nu achter de knoppen zit. En het tweede uur ga ik voor u vullen met weer allemaal mooie dingen. Michael Bublé... Eh, is ehm, geïnspireerd geweest door eh, de muziek van de groten, waaronder Frank Sinatra. Het aardige is dat mensen als Sinatra ook eh, op de momenten dat ze volgroeid waren weer andere wegen gingen inslaan. Eh, waar, en een van die wegen is dat ze duetten gingen opnemen. Weer met andere grootheden. En zo wordt het steeds maar vermenigvuldigd.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 song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, Together, gespeeld door het, slechts een quintet. Eh, Dizzy Gillespie. Met Al Jones op de drums en Billy Graham op de bariton sax uit 1952. De trompet, dat is het instrument waar ik vandaag even zou willen blijven stilstaan. Omdat het eh, natuurlijk in de jazzwereld een, uh, een hele grote rol speelt. Welk instrument niet overigens big bands zijn ook heel vaak gebaseerd op de leidende rol van trompetisten. En een van de eh, mensen die in de oertijd, uh, in de oervorm van de big bands en de trompetten eh, worden genoemd, is natuurlijk Harry James. En daar gaan wij nu horen een stuk en dat heet de Trumpet Blues. so lonely I'd give the world If I could only Make you understand Yes, it surely would be grand I'm simply wild about my baby Ask her won't she please come home said she's gone I stay worried all the time So baby won't you please come home You know your dad is all alone since you left, you know you broke my heart. But that'll never make us part. Every hour in the day, you can hear me say, baby, won't you please come home to your daddy? Baby, won't you please come home? come home to daddy Baby, want you please come home begging once more Baby, want you please come home baby Baby, want you please come home Onmiskenbaar Ray Charles in zijn element eh, uit de tijd dat hij nog mooi met kleine eh, groepen speelde. Heel veel eigen composities natuurlijk ook in die tijd maakte. We waren bezig met de trompet in het zonnetje te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is eh, Lee Morgan. Die samen met Sonny Clark op de piano, Doug Watkins op de bas, Arthur Taylor op de drums een nummer eh, heeft opgenomen in 1958, Candy. hartelijk dank aan de drummer Arthur Taylor die met zijn brushes de mooie fill-ins maakte. Uh, eh, ZFM luisteraars, wij worden regelmatig verrast door het feit dat eh, steeds meer mensen de weg weten te vinden naar ons met hun eh, collectie oude LP's, jazz LP's die ze dan kwijt willen. Wij zijn er heel erg blij mee. Regelmatig krijgen we dat aangeboden. En we maken er dankbaar gebruik van. Zo hebben we afgelopen week weer een partijtje gekregen van luisteraars. En daar zat een, eh, zaten pareltjes tussen, waaronder een opname, een LP van de Peddlers. Dat was eigenlijk een popgroep uit de jaren 60. En die zijn eh, heel bekend geworden, die, dat is heel typisch, die zijn in de popwereld, eh, waren die heel populair, terwijl ze ook een enorme mooie link naar de jazzmuziek hadden. En een voorbeeld daarvan eh, is eh, een nummer van Cole Porter, Love for Sale. En de peddlers zijn natuurlijk in onze herinnering blijven hangen vanwege de, het bijzondere gebruik van de, het Hammond-orgel, de Hammond-sound. En de bassist, dat was heel bijzonder, die speelde niet op een eh, contrabas, maar die had een, een fretloze elektronische, elektrische bas. We gaan luisteren naar de Peddlers Love for Sale. Love for sale Advertising young love for sale Love that's fresh and still unspoiled Love that's only slightly soiled Love for sale will buy? Who would like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poet's pipe of love in a childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old oh, love, new love, everything but true love sale. Advertising young love for sale. If you wanna buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Davis. Dit nummer het past natuurlijk in ons eh, rode draadblokje wat we nu laten horen, eh, de trompet. Vanaf, eh, met ingang van heden heb ik een, een nieuw rubriekje bedacht voor de uitzendingen, de ZFM-uitzendingen. Dat is ehm, een terugblik naar een, Nederlandse grootheid, per keer een ander, die zijn, zijn of haar sporen heeft verdiend in de jazzmuziek. Gisteren heb ik een gesprek gehad met Ad van den Hoed, 86 jaar inmiddels, die eh, jarenlang eh, genoemd werd de Nederlandse Benny Goodman. Hij heeft uh, jarenlang een eigen programma gehad op de Nederlandse radio. heeft heel lang gespeeld in het Metropolitan en daarvoor in de Skymasters. En heeft heel veel opgenomen met uh, kwartetjes en quintetjes. Wij eh, vind het leuk om nu iets te laten horen van een LP uit de jaren 60 denk ik. Somebody Love Me. Godfather's Waltz. We hebben weer een LP op de draaitafel liggen. En daar staat muziek op van Matt Matthews. Met Matthews, oorspronkelijk een, Nederlander, Mathieu Schwartz uit Den Haag. Die is eh, naar Amerika vertrokken, is daar groot geworden heeft gespeeld met allemaal grote jongens. Herbie Kenny Clark, Hank Jones, eh, eh, Johnny Coltrane. Nou, van alles en nog wat. En ehm, is, heeft in Nederland nooit de erkenning gekregen eigenlijk eh, die hij nodig had. Of die, die hem toekwam, laat ik het zo zeggen. En heeft prachtig gespeeld. Ik weet nog een leuke anekdote. Ik speelde ooit met Johnny Meijer ergens. En toen kwam uh, met Matthews binnen. En Johnny Meyer was de Johnny Meyer, de gewone Johnny Meyer. En met Matthews was de Amerikaanse grootheid. En die werd helemaal uh, omringd door allemaal mensen. En die zei, ga ook eens wat spelen. En die had zijn eigen accordeon bij zich. Die begon te spelen. Waarop de heer Meijer zei, wacht eventjes, wacht even zeg. Wie is hier de baas? En die twee die hebben, uh, die gingen elkaar overtroeven. Een battle. Een battle gingen ze houden waarbij ik moet erkennen dat Meijer meer dan de baas was. En het was een onvergetelijke avond, want uit het diep van hun tenen kwamen de improvisaties. Wij gaan nu het orkest met Matthews horen. Hij op de accordeon, Joe Roland, vibrafoon, Oscar Pettiford, bas, Chase Dean, basklarinet, ook bijzonder, en Charlie Smith, drums in het nummer Straight Ahead. Thank you. We. Thursday. Este not live yet never dies Until you faced each dawn with sleepless eyes burn for love that cannot live yet never dies until you faced each dawn Chet Baker. You Don't Know What Love Is. Een opname uit 1955. Als je het zo hoort, dan denk je, hij staat hier in de studio. In het kader van de trompet gaan we nu naar iemand anders. Fred Navarro. Trompet. Don Landfer. sax, Onze Max Roach op de drums. Dat belooft wat te worden. Linton Garner piano en Tommy Potter op de bas. En het nummer Move. Dat was eh, spettergeblazen. Move door Fred Navarro. We gaan het laatste nummer draaien. En dat is de big band van eh, Buddy Rich. Met Moments Notice. Daarmee nemen wij afscheid van u eh, als luisteraar van GCFM Jazz. Vandaag gepresenteerd en geproduceerd door Fred Kroonsberg en Peter den Boer. Als u LP's over heeft en er weten er geen raad mee. We hadden dan gezegd, geef ze aan ons.